Jan van der Putten met het NOS-journaal. Koerden een onderzoek naar de rellen van gisteren rond de demonstratie van Turkse Nederlanders tegen de Koerdische PKK. Het protest was op het Museumplein, maar de betogers trokken ook naar een Koerdisch cultureel centrum. En daar raakten ze slaags met Koerden. Het cultureel centrum noemt het onbegrijpelijk dat de politie niet eerder ingreep. Ook zouden agenten bloekers de stuip op het lijf hebben gejaagd om met pepperspray het centrum binnen te stormen. De Amsterdamse politie zegt in een reactie dat agenten klem kwamen te zitten tussen vechtende partijen en roept op tot kalm. Voor de tweede keer vandaag de Keniaanse hoofdstad Nairobi getroffen door een bomaanslag. Bij de explosie op een bushalte is zeker één dode gevallen. Zeker acht mensen raakten gewond. Afgelopen nacht was al een explosie in een café in Nairobi. Daarbij vielen geen doden, maar raakten wel dertien mensen gewond. De aanslagen zijn waarschijnlijk een vergelding voor acties van het Keniaanse leger in Somalië tegen de terreurbeweging Al-Shabaab. Syrië heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit de Verenigde Staten. Een reden is niet bekendgemaakt, maar afgelopen weekend trok Washington zijn ambassadeur uit Syrië terug. Volgens de VS werd ambassadeur Ford persoonlijk bedreigd door aanhangers van het regime. In Berlijn heeft een man bekend dat hij meer dan 100 auto's in brand heeft gestoken. De man van 27 werd zondag opgepakt. Hij is werkloos en hij heeft grote schulden. Jaloezie en frustratie over zijn eigen penibele situatie zouden hem tot zijn daad hebben gebracht. Dit jaar zijn er al bijna 500 auto's in vlammen opgegaan in Berlijn. Vooral BMW's, Audi's en Mercedes'en. Op een bepaald moment werden er 500 politieagenten de straat opgestuurd om te patrouilleren. Dan het weer nog vanavond helder, maar vannacht van het zuidwesten uit bewolking. Morgen zwaar bewolkt en regen en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A27 van Gorkum naar Utrecht, voor knooppunt Rijnsweer, 2 kilometer.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 And I bless my soul with books. Drugs, because there's no mercy for thugs. Ooh, what can I do? It's all about the family and how we do. Can I get a witness? Let it unfold. We live in our lives, we turn our soul.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 Every day, every day, every day, every day. see you at the right, right, right. to stop And this leads instead of easy to fall You know I've been sitting and counting and tending on that it is winning it want it come again, again and again now tell me what you gonna do Can somebody, anybody tell me why?